Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Meer mensen kregen de SOA gonoreu. Het RIVM telde vorig jaar een derde meer besmettingen. En het jaar daarvoor was het ook al zo. In totaal kregen bijna 14.000 mensen vorig jaar gonoreu. Het wordt veroorzaakt door een bacterie die ervoor zorgt dat je allemaal infecties kunt krijgen. Vooral bij vrouwen nam het aantal gevallen toe. Ze hebben vaak geen klachten, maar kunnen er wel vruchtbaarheidsproblemen door krijgen is makkelijk te voorkomen door een condoom te gebruiken. In Duitsland staan vanaf vandaag 16 Nederlandse en Marokkaanse verdachten voor de rechter voor een reeks aan plofkraken. Het zou een bende zijn die vanuit Roermond op en neer krost en zo miljoenen euro's buit maakte. Achter de meeste plofkraken in Duitsland zit een Nederlander, zegt correspondent Charlotte Waaiers. Het is ongeveer drie kwart, bijna 80 procent zelfs. En eh, wat ze bij de Nederlandse politie zeggen in ieder geval is dat het ook wel een probleem is dat er elke keer als iemand wordt opgepakt dat er weer nieuwe aanwas is. Dus er werd ook bijvoorbeeld een soort school gevonden in Nederland waar eh, mensen werden opgepakt opgeleid met gekochte automaten. Er werd geoefend. In Duitse pinautomaten zit vaak meer cash dan in Nederlandse... omdat er daar nog veel meer contant geld wordt gebruikt. Een grote brand in een loods in Vlaardingen. Het vuur begon vanochtend vroeg. Bij het blussen zijn zeker 10 brandweerwagens en een blusboot ingezet. Er zijn geen gewonden, maar er is wel veel schade. Een deel van het dak is ingestort, meerdere ruiten zijn gesneuveld... en het gebouw is zwart geblakerd. Het pand wordt gebruikt door kunstenaars... en bandjes hebben er een oefenruimte. Een maandje wachten nog en dan krijgen veel mensen weer vakantiegeld. Waarschijnlijk is het bedrag dat je op je rekening krijgt anders dan andere jaren, zegt deze salarisverwerker. Ze zijn al bezig met de loonstrookjes en de verschillen met vorig jaar zijn best groot. Zo zien we dat iemand ja, die 3000 euro bruto verdient, die, eh, die kan rekenen dat hij ongeveer 242 euro meer vakantiegeld krijgt. Maar iemand die drie keer modaal verdient, die ontvangt ten opzichte van het vorig jaar 637 eh, euro minder. En dat komt doordat de belastingregels zijn aangepast. En het weer opnieuw een wisselende dag met af en toe opklaringen met wat zon, maar ook wolken en buien. Het wordt vandaag max 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is nu echt achter ons. Toch zijn er nog drie bijzonderheden. Allereerst de A1, Amersfoort richting Amsterdam. Bij Hilversum Noord gebeurde een ongeluk. Gelukkig is de weg weer vrijgegeven. Hou nog wel rekening met 25 minuten vertraging. Verder een ongeluk op de A10, de ring van Amsterdam. Tussen knooppunt Amstel en Amsterdam-West heb je 10 minuten oponthoud. Er zijn twee rijstroken dicht. En dan nog een ongeluk op de A22 wat erbij komt, vanuit Beverwijk naar Velzen.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 There are many who have fallen. There are some who still survive. As she comes to me at night, and she tells It's all about stars are few. Don't give up on us, I know we can still come through.